Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook gisteravond en vannacht bestookten Israël en Iran elkaar met raketten. In Israël kwamen er raketten neer in onder meer Tel Aviv en Haifa. In Iran zouden raketinstallaties zijn bestookt. Een deel van de mensen in Israël vindt dat de aanvallen noodzakelijk zijn... omdat Iran bezig zou zijn met het maken van een atoomwapen. Dat zegt verslaggever Lennart Swolfs, die in Tel Aviv is. Premier Netanyahu voedt dat sentiment ook. Hij is gisteren bij een plek geweest waar een raket is ingeslagen. En daar zei hij toen ook, ja, wat als Iran nou atoomwapens op Israëlische steden zou gaan gooien? Wat, wat zou er dan gebeuren? Tegelijkertijd sprak ik gisteren ook een man die zei van, ja, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Uh, Israël voert aanvallen uit, Iran slaat natuurlijk terug. En het is een inmiddels de derde nacht eh, dat we in de schuilkelder zitten en niet kunnen slapen. En we weten allemaal niet hoe lang dit nog gaat duren. Dus het wordt zeker niet door iedereen gesteund hier. Het demissionair kabinet is weer volledig bezet. Na het vertrek van de PVV waren vijf posten vrijgekomen. Van asiel wisten we al dat het wordt verdeeld over de drie overgebleven partijen. Volksgezondheid gaat naar NSC-kamerlid Danielle, Danielle Jansen. Vincent Karremans gaat economische zaken doen. En Robert Tiemann neemt namens de BBB infrastructuur voor zijn rekening. Buitenlandse handel en ontwikkelingshulp wordt ook opgesplitst en verdeeld. In Amsterdam wordt getest met zonnepanelen die je aan het balkon kan hangen. Daarmee kunnen mensen in flats zo'n 150 euro aan stroom per jaar zelf opwekken. Bewoners van vijf sociale huurwoningen hebben gratis panelen gekregen... om te kijken of het een succes is. En PABO-studenten die nog deze zomer afstuderen aan Windesheim in Almere... kregen de garantie op een baan en een woning. Op deze manier moet het lerarentekort in Almere worden tegengegaan. Dat zegt de directeur van de school. Op zich komen alle studenten daarvoor in aanmerking. Dus alle PABO-studenten dus die een diploma halen eh, eh, bij ons op, op de hogeschool. Eh, de voorwaarde is wel dat je fulltime aan het werk in het onderwijs. Dus dat betekent dus dat, dat je eh, echt eh, vijf dagen voor de klas eh, wilt gaan staan en gaan werken. En ook, ook duurzaam en langdurig. Want dat is, zo lossen we het leraartekort het, het snelste op. De studenten hebben in ieder geval heel enthousiast gereageerd. En het weer nog veel zon, met in het noorden en oosten ook wat stapelwolken. Er is ook kans op een buitje daar. In de rest van het land blijft het wel droog, bij 20 tot max 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muiden 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A10 Watergraafsmeer Koenplein door een eh, ongeluk bij Amsterdam Slotenvaart 10 kilometer file. Vanaf Watergraafsmeer 20 minuten vertraging. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel 10 minuten extra reistijd. Ook 10 minuten op de N201 Uithoorn richting Hilversum tussen Vinkenveen en Loenen in 2 kilometer file. En van Hilversum naar Uithoorn 10 minuten extra op de N201 bij bij Loenersloot.